Puigdemont was vanuit Denemarken via Duitsland onderweg naar België, waar hij in ballingschap leeft had een lezing gegeven in Finland. Het Europese aanhoudingsbevel tegen hem was sinds vrijdag weer van kracht. Facebook-baas Mark Zuckerberg heeft in paginagrote advertenties in de Britse zondagskranten excuses aangeboden voor het misbruik van gebruikersgegevens. De excuses volgen op de bekendmaking van een klokkenluider... dat een databedrijf de gegevens van 50 miljoen vooral Amerikaanse Facebook-gebruikers... illegaal in handen kon krijgen en ze misbruikte voor politieke manipulatie. Dat bedrijf, Cambridge Analytica, zat onder meer achter een online verkiezingscampagne van president Trump. Sinds het misbruik bekend werd heeft Facebook meer dan 50 miljard dollar van de marktwaarde verloren en bekende gebruikers roepen op om te stoppen met Facebook. Het bedrijf heeft de samenwerking met Cambridge Analytics opgeschort. In een kerk in het Zuid-Franse Trebbe zijn de slachtoffers herdacht van de terreurdaad van afgelopen vrijdag. Voor de supermarkt in Trebbe waar de gijzeling plaatsvond liggen veel bloemen. De meeste aandacht in Frankrijk gaat uit naar agent Arnaud Beltram. Hij nam bij de gijzelingsactie de plek van gewonde burgers in, werd beschoten en overleed een dag later. President Macron heeft een nationaal eerbetoon aan Beltram aangekondigd. Oud-vakbondsman Kees Schelling is op 91-jarige leeftijd overleden. In de jaren 70 werd hij bekend door zijn landelijke stakingsacties voor de FNV. Hij was lange tijd leider van de Voedingsbond. Al vroeg pleitte Schelling voor de invoering van een basisinkomen... als antwoord op de massale werkloosheid van begin jaren 80. FNV-voorzitter Busker noemt Schelling een zeer markante vakbondsvoorzitter met een eigenzinnig geluid. Het weer, wolkenvelden, maar ook zon bij 9 tot 12 graden. Morgen eerst vrij zonnig, maar al snel neemt de bewolking toe.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 I know love is always kerst. Met ZFM.